Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Heb je net niet je VMBO, HAVO of VWO-diploma gehaald... dan moet je toch kunnen gaan studeren, vindt de middelbare scholenvereniging. Door de coronaregels hebben veel leerlingen de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. Als ze dan één vak te veel niet halen op hun examen... zouden ze toch al naar het mbo, hbo of de unie moeten kunnen. Dat ze dan toch al wel naar de vervolgopleiding mogen... En dat ze dan de kans krijgen om dat vak op een later moment alsnog te halen. Dus dat je niet eh, alles opnieuw hoeft te doen doordat je zakt. Maar dat geld behaald is behaald. En wat je nog niet gehaald hebt, dat kun je later doen. Tegelijk met je eerste studiejaar is dan het idee. De diplomaregels zouden volgens de middelbare scholen de komende jaren zo soepel moeten blijven. Hugo de Jonge heeft zich toch persoonlijk bemoeid met de mondkapjesdeal van Siewert van Linden... Volgens de Volksrand stuurde hij aan het begin van de coronacrisis een topambtenaar op Van Liende af om te zorgen dat het rondkwam. Later ontkende de jongen dat hij er iets mee te maken had. Nooit eerder zaten zoveel Nederlanders ziek thuis, zeggen de arbodiensten tegen nu.nl. Verder de meeste hebben corona, 6 op de 10. Maar er liggen ook een hoop mensen in bed te snotteren met de griep. Want er is ook een griepgolf aan de gang. Op elke 100 werknemers staan er nu 5,5 ziek gemeld. Oud-staatssecretaris Fred Teven komt in actie voor Oekraïne. Hij stopte vijf jaar geleden in de Tweede Kamer en werd buschauffeur. En die reiskills komen nu goed van pas. Hij gaat vluchtelingen ophalen bij de grens, vertelde hij gisteren in de talkshow van Johnny de Mol. Ik, ik heb die beelden gezien van hele kleine kinderen. Dat, eh, twee kinderen van twee jaar die met een, eh, pop in hun hand staan en, en, vreselijk huilen. Ja, je hebt echt het gevoel dat je ook echt wel wat wil doen. Fred is helemaal klaar voor de rit. Nou ja, in ieder geval zorgen dat je, dat je goed uitgerust bent. Dat je die mensen ook weer eh, veilig van, eh, van de Pools-Oekraïnse eh, grens naar Nederland brengt.